Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de vermiste Nederlandse snowboarders gevonden. Ze werden gisteren met z'n drieën bedolven onder een lawine bij Valverijus. Gisteravond werd het eerste lichaam al gevonden, vandaag het tweede. Naar de derde Nederlander wordt nog gezocht. De drie studenten van 21 tot 25 jaar waren buiten de piste gaan snowboarden... in een gebied met verhoogd lawinegevaar. De campagnebijeenkomst van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken in Rotterdam gaat niet door. De uitbater van de horecazaak, waar minister Çavuşoğlu zou komen, heeft zich teruggetrokken. Burgemeester Abu Talib zegt dat hij de bijeenkomst waarschijnlijk sowieso zou verbieden... vanwege de risico's voor de openbare orde en veiligheid. De organisatie Loterijverlies heeft voor ruim 120 miljoen euro beslag laten leggen op de goede van de staatsloterij. De claimorganisatie probeert al jaren geld terug te krijgen namens mensen die door reclames van de staatsloterij zijn misleid. De Hoge Raad bepaalde twee jaar geleden dat die deelnemers hun aankoopbedrag terug moeten krijgen, maar volgens Loterijverlies is dat nog steeds niet gebeurd. Turkse Nederlanders hebben veel minder vertrouwen in de politiek dan Marokkaanse Nederlanders, blijkt uit onderzoek van Ipsos en het Opiniehuis voor de NOS. Van de Turken heeft maar 16% vertrouwen in de politiek, bij Marokkanen is dat 40%. Van beide groepen overweegt twee derde te stemmen op een kandidaat met dezelfde etnische achtergrond. Het koerhuis in Scheveningen is weer vrijgegeven na de brand van vanmiddag. Die ontstond in een grillroom onder het hotel en veroorzaakte veel rook. Daarom werd het hele koerhuis ontruimd. Een man die rook had ingeademd moest naar het ziekenhuis. De brand was snel geblust, maar door de rook duurde het even voordat alle hotelgasten weer naar binnen mochten. Het weer, langzaam wordt het vanuit het westen droog en vooral in het noorden klaart het ook af en toe op. Vanavond en vannacht kan mist ontstaan bij temperaturen tussen de 2 en 7 graden. Morgen is het vooral in het zuiden bewolkt met soms regen.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 Op de A9 bijvoorbeeld, van Diemen naar Amstelveen voor het knooppunt Holendrecht 3 kilometer en een kwartier vertraging door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En eh, de andere kant op richting Alkmaar staat op de A9 tussen Oudekerk aan de Amstel en het knooppunt Vels ook file. En dat eh, kost je een kwartier meer. Eh, de ringweg van Amsterdam, de A10 West en de A10 Noord. Zowel linksom als rechtsom richting Zaanstad moet je geduld hebben vanwege een eerder ongeluk op de A8 bij Zaandam vanmiddag. Dan naar Dordrecht vanuit Breda naar Rotterdam. Staat tussen Breda Noord en Dordrecht file en dat kost je anderhalf uur extra. Twee van de drie rijstroken zijn er dicht bij Dordrecht. Je kan beter omrijden of via Gorkum, dus over de A27 en de A15, of over de A29 eh, via Fijnaard is dat dus.